Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds waarschuwt dat mensen bij vage klachten naar een arts moeten gaan. Door diabetes type 2 komt er te veel glucose in het bloed. En die hoge bloedsuikerspiegel brengt schade toe aan hart- en bloedvaten. Als de ziekte tijdig wordt vastgesteld... kan veel schade voor de gezondheid worden voorkomen... Het Diabetesfonds pleit daarom ook voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar deze vorm van suikerziekte. In de zoektocht naar ontvoerde Canadese mijnwerkers in Mexico zijn tien lichamen gevonden. Vijf slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het gaat om Canadese mijnwerkers die vorige maand met vijf collega's werden ontvoerd in de Mexicaanse staat Sinaloa. Daar is het beruchte Sinaloa drugskartel actief. Mijnwerkers zijn in Mexico vaker doelwit van de georganiseerde misdaad... omdat drugskartels grondstoffen uit de mijnen willen. Voor de ontvoering van de tien Canadese mijnwerkers in Mexico zijn vier mensen opgepakt. In Spanje is een driedaagse staking op het spoor na één dag alweer voorbij. De bonden hadden aangekondigd dat een deel van het treinverkeer drie dagen lang zou stilliggen... Maar afgelopen dag zijn al afspraken gemaakt. Onder meer over investeringen in het onderhoud van de spoorwegen en over veiligheidsmaatregelen. In de VS is een rechtszaak begonnen tegen Meta en Google. De moederbedrijven van onder meer Instagram en YouTube worden beschuldigd van willens en wetens gebruikers verslaafd te maken. De zaak is aangespannen door een jonge vrouw die zegt dat de apps haar depressieve gedachten en suïcidale gedachten hebben verergerd. Het weer in het zuiden wat regen.